ik ben Michel met het nieuws van NOS op 3. Alle ogen zijn vandaag gericht op Venray, want dat is de laatste gemeente waar nog geen uitslag van de verkiezingen bekend is. Woensdag brak er brand uit in het gemeentehuis... waardoor het stemmentellen tijdelijk stil lag. Maar vandaag moet er duidelijkheid komen, zegt verslaggever Onno Beukers. Het stemmentellen is al wel begonnen, hè. daar waren ze ook mee bezig. Het grootste gedeelte is ook al geteld. Maar zoals dat gaat in de democratie... het moet allemaal zorgvuldig en het moet eh, gecheckt worden. En dat eh, zijn allemaal dingen die eh, vandaag dan nog gaan gebeuren. Ook de stemmen uit het buitenland moeten nog worden geteld... en die uitslag wordt maandag verwacht. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door verkeerd gebruik van afslankmedicijnen. Ze gaan zonder begeleiding van een arts aan de slag en dat kan soms flink fout gaan, zegt deze arts. Sommigen zijn zo eh, ja, ziek eigenlijk, hè? misselijk, braken, langdurig, soms echt eh, meer dan een dag. Ehm, en daarmee komen ze dan op een gegeven moment bij een arts terecht. En dat kan ook echt gevaarlijk zijn. Want als je zo lang braakt en, en niet eet, zeg maar, en weinig kunt, drink kunt binnenhouden, dan kan je ook echt uitdrogen en eh, andere problemen krijgen. Dit jaar waren er al 105 meldingen van vergiftigingen, twee keer zoveel als vorig jaar. De Britse prins Andrew is geen prins meer. Van zijn broer koning Charles moet hij alle titels inleveren... onder meer vanwege zijn banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein... zegt correspondent Fleur nu wordt hij eigenlijk gestript. Gestript van zijn privileges en van zijn laatste beetje status. De prinsentitel en ook de villa waar hij woont. Andrew maakte voor een habbekrats gebruik van een luxe villa met 30 kamers. Hij gaat nu naar een privé villa van koning Charles. En de Britten nemen het Andrew kwalijk dat hij amper berouw heeft getoond. Hij ontkent dat hij iets te maken heeft met slachtoffers van Epstein... maar hij zegt ook nooit iets van sympathie richting de slachtoffers. En hij helpt ook niet mee met onderzoeken. Een vrouw beweert dat ze als minderjarige... meerdere keren seksueel is misbruikt door Andrew.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 ZFM. People said that together we were both sides of the same coin. That we would shine like Venus in a clear night sky thought our love could overcome the circumstances But my ambition wouldn't allow for compromise I could see in the distance all the dreams that were dear to me And every choice I had to make left you on your own keep you'd uit Zandvoort.